Gert met het NOS Journaal. Het Kamerlid Hero Brinkman stapt uit de PVV-fractie. Dat melden verschillende bronnen in Den Haag. Brinkman zelf heeft er nog niets over gezegd. Hij geeft rond deze tijd een persconferentie. Brinkman is al verschillende keren in botsing gekomen met PVV-leider Wilders. Vorige week lekte een e-mail van Brinkman aan de fractie uit... waarin hij kritiek uitte op het PVV-meldpunt over Midden- en Oost-Europeanen. Eerder probeerde hij van de PVV een partij met leden te maken... maar hij kreeg daarvoor niet genoeg steun. De economische recessie in Nederland komt in de kern neer op een gebrek aan vertrouwen bij de consument. Die is onzeker over zijn inkomen en zijn baan en houdt daarom de hand op de knip. Dat zegt directeur Teulings van het Centraal Planbureau. Uit de laatste prognoses van het CPB blijkt dat het begrotingstekort van de overheid bij ongewijzigd beleid oploopt tot 4,6 procent. Naar aanleiding van de laatste CPB-cijfers dringen de oppositiepartijen, PvdA, D66 en GroenLinks opnieuw aan op structurele hervormingen. De partijen vrezen dat het kabinet vooral wil bezuinigen en denken dat dat schadelijk is voor de economie. Kunstschilder Gerla Taster is in zijn woonplaats Amsterdam overleden. De abstract expressionistische kunstenaar was nog tot op hoge leeftijd actief als schilder. Zijn schilderijen hangen in toonaangevende musea in Europa. Zijn bekendste werk is een plafondschildering in het Mauritshuis in Den Haag, die hij in 1987 maakte. Gerla Taster was 92 jaar. President Bouterse van Suriname en andere verdachten van de decembermoorden in 1982 krijgen mogelijk amnestie, nog voor er uitspraak is gedaan door de rechter. Leden van het parlement hebben een initiatiefwet ingediend die het mogelijk maakt om de amnestiewet te wijzigen. Volgens initiatiefnemers is de wet nodig voor de maatschappelijke rust in Suriname en de verdere ontwikkeling van het land. De Surinaamse Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede heeft geschokt gereageerd. De organisatie roept volksvertegenwoordigers op hun verstand te gebruiken en niet in te stemmen met de wetswijziging.